Twee uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Onder het puin van het deels ingestorte flatcomplex bij Miami Beach... zijn nog eens zes slachtoffers gevonden, onder wie twee kinderen. Daarmee is het totaal aantal doden opgelopen naar 18. Het gebouw stort een week geleden in... en er worden nog altijd 145 bewoners vermist. Reddingswerkers hopen nog mensen levend onder de brokstukken vandaan te halen... ook al is dat sinds een paar uur na de instorting niet meer gebeurd. President Biden en zijn vrouw brengen naar verwachting vandaag een bezoek aan de rampplek in Florida. De Amerikaanse acteur en komiek Bill Cosby heeft op sociale media gereageerd op zijn vrijlating. Hij schrijft dat hij nooit zijn verhaal heeft veranderd en altijd heeft volgehouden dat hij onschuldig is. Cosby was veroordeeld voor seksueel misbruik, maar afgelopen dag schrapte de hoogste rechter in de staat Pennsylvania zijn veroordeling omdat er fouten waren gemaakt. Zo werden er tijdens de rechtszaak te veel getuigen opgeroepen. In Canada is opnieuw een massagraf ontdekt bij een voormalig internaat voor inheemse kinderen. Volgens een inheemse groep gaat het om 182 anonieme graven bij een kostschool in de provincie British Columbia. De afgelopen tijd werden bij twee andere internaten in totaal bijna duizend graven gevonden. Inheemse kinderen moesten zich op de kostscholen aanpassen aan de dominante westerse cultuur. Een politieman uit Dordrecht moet een boete betalen voor het racistisch beledigen van een arrestant. Bij de arrestatie afgelopen december ontstond een worsteling. Daarbij gebruikte de agent een racistisch geldwoord. De politieman gaf bij de rechter toe dat hij het niet had moeten zeggen... maar hij zei dat hij in zijn 21 jaar als agent niet zoiets heftigs had meegemaakt. De agent moet 250 euro boete betalen en 300 euro schadevergoeding aan de arrestant. Het weer, vooral in het oosten nog wat regen. Overdag bewolkt, met ook dan vooral in het binnenland regen. Het wordt 14 tot 18 graden. De dagen daarna wordt het iets warmer.